9 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het dodental door de zware explosies in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 112. Vier dagen na de ramp worden nog steeds 95 mensen vermist. Onder hen zijn 85 brandweerlieden en dat zijn er veel meer dan de eerder gemelde 21. De brandweerlieden waren woensdagavond laat naar de rampplek gegaan om de brand die daar woedde te blussen. Toen ze net waren begonnen explodeerden de chemicaliën die op het terrein lagen opgeslagen... Er werd met water geblust en dat veroorzaakte een chemische reactie. De Spaanse politie heeft vier Nederlanders aangehouden voor grootschalige drugshandel. Volgens Spaanse media werden bij huiszoekingen in de regio's Alicante en Murcia honderden kilo's marihuana, meer dan 36 kilo speed en zo'n 2200 ecstasypillen gevonden. Ook werden drie wietplantages met duizenden planten opgerold en werden vuurwapens, auto's en ruim anderhalve ton aan contant in beslag genomen. De Nederlanders zouden deel uitmaken van een internationale drugsbende. In totaal pakte de politie 29 mensen op. Donald Trump zegt dat hij desnoods een miljard dollar wil uitgeven om president van Amerika te worden. De Amerikaanse zakenman wil niet zeggen hoeveel geld hij tot nu toe in zijn campagne heeft gestoken. Dat vindt hij niet relevant. Trump benadrukt dat hij door zijn rijkdom niet afhankelijk is van geldschieters, waar andere kandidaten wel mee te maken hebben. Op de A2 bij Vught is rond middernacht een baby geboren. Volgens een wijkagent waren de ouders op weg naar het Jeroen Bos ziekenhuis. Maar dat haalden ze net niet. Op een paar kilometer voor het ziekenhuis is de moeder bevallen van zoon Tim. De politie werd vlak voor middernacht ingeschakeld. Om de bevalling veilig te laten verlopen werd een deel van de snelweg afgezet. Volgens de wijkagent was de verloskundige bij de bevalling aanwezig, net als de opa en oma. Hij zegt dat het goed gaat met moeder en kind. Het weer, veel bewolking, met in het noorden en oosten kans op regen, later ook geregeld zon.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 But I've come across a little problem. Her train's only here overnight. She's leaving two o'clock tomorrow. Somehow I gotta change sleep. I don't wanna see that train leaving, and that girl waved goodbye to me. I've never been a believer, what they call love at first sight. She's leaving two o'clock on Sunday. That pretty girl I met here tonight. There's so many things I want to tell her pickup line. Hope that I don't blow my chance. But I don't wanna go to the station. Get down on knees and beg and plead. I don't wanna see that train leaving. have that girl wave goodbye to me. I've never been a believer in what they call love at first sight. She's leaving two o'clock on Sunday. That pretty girl I met here tonight. Vorige week nam ik je mee naar Australië en dat doe ik ook deze week. De country is daar nog niet door de country molen gehaald. En dat levert best heel aangename verrassingen op. Lee Foster begon met 2 O'Clock Sunday, waarna Nef Nichols ons trakteert op een echte trucksong, My Truck Life. Dale Duncan blijft in hetzelfde sfeertje met On The Road Beauty Queen. some men drive a railroad train and others plow the fields. Some guys can fly an airplane, but I ride 18 wheels. I don't envy anyone, I'm free from care and strife. I live and breathe the open road, cause that's my trucking life. That's my trucking life, friend, how I earn my daily bread. If I can't drive the highways, I might just as well be dead. Until the day that old man time cuts me down to size, I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life. Just think about an office man, I never could be one. His life is lit with neon lights, he seldom sees the sun. Push a pen from nine to five, crawl home through traffic lights. While I'm breezing round Australia, yeah, that's my trucking life. That's my trucking life, friend, how I earn my daily bread. If I can't drive the highways, I might just as well be dead. Until the day that old man time cuts me down to size, I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life. I'll be a diesel jockey, cause that's my trucking life. Fresh new country. about you. You got a wife too. I said, Girl, let me tell you the deal. She got a twin shift, twin stick, dirty diesel splitter. We cruising up and down the road. She got a dual stack, triple rack. There ain't nothing she lacks. Follows me wherever I go. She got a big shiny ball, like staring up the tall, Loves playing if you know what I mean. She my 22 wheeler.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 In de rubriek Sterren van Toen maak ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is country tot in zijn tenen en kent de geschiedenis van deze muziek van buiten. Met het nieuwe album I've Only Time Asking mag hij toetreden tot de klassieke orde van Webb, Pierce, Ernest Tubb, Mel Tillis en Ray Price. Een mooier compliment is nauwelijks te maken. The one that got away came back today. suspicious about you. I had your love, the greatest love I ever knew. But you never took me in like I needed. I'd catch you crying for no reason but the truth. And now the answer, it would kill me. So I'll drink on. Ashley Monroe timmert aan de weg met het nieuwe album The Blade. Hier is Ashley met Dixie. naar info at crossroadsmusic.nl. Raoul Malo ontmoet bassist Robert Reynolds in een platenwinkel in Florida en ontdekte dat ze dezelfde muzieksmaak hadden. Hij stelde voor om samen met zijn vriend Paul Deakin een band te vormen. Eind jaren 80 kwam ook gitarist Ben Peeler bij de groep en waren de Mavericks een feit. Raul Malo was de drijvende kracht achter de band. Hij schreef het merendeel van de muziek en was de hoofdzanger. In 1994 verscheen het album What a Crying Shame. Met bijbehorende singles There Goes My Heart en Oh What a Thrill. Laatstgenoemde song is de cover van deze week. Amy Black beschikt over het perfecte stemgeluid om alle emoties op een geloofbare wijze in haar songs om te zetten. En dat is een gave waarover niet zoveel artiesten kunnen beschikken. Amy wel dus. Ze zingt Whiskey and Wine. Whiskey and wine, that's you and me, baby. It's taken some time to figure this thing out. I know pleasure and pain. I think they're twin sisters. van de maand. In de jaren 86, 87 en 91 van de vorige eeuw ontving Prairie Oyster de felbegeerde Juno Award als groep van het jaar. Daarnaast ontvingen de groepsleden individueel diverse awards en ook met hun muziek vielen ze regelmatig in de prijzen. De zang van Russell de Carl was kenmerkend. Met zijn klagende rock'n'roll stem wist hij de formatie een geheel eigen geluid te geven. Na het beluisteren van Man in the Moon en One Precious Love zeg ik jammer dat de groep niet meer bestaat. if I was the man in the moon. I'd shine down my light in your room. Each silvery beam would caress you in dreams, like my two loving arms used to do. I'd watch your never too late or too soon, but always on time. My love light would shine if I was the man in the moon. Some say it's better to love and then lose, and never to have love.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 Haar volgende stop, Faded Gloryville, want zo heet haar nieuwe album. Faded Gloryville is een schitterend album geworden. De titelsong staat scherp. Roads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Op 8 augustus 1987 komt Los Lobos op nummer 22 de Nederlandse top 40 binnen met hun single La Bamba. La Bamba met op de B-kant Charlene bereikt de tweede plaats. Het nummer is afkomstig uit de film La Bamba over het leven van Richie Valens, die op 3 februari 1959 op 17-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Los Lobos heeft voor de soundtrack van La Bamba de nummers van Richie Valens opnieuw opgenomen. Crossroads. Op 9 augustus 1995 overlijdt Jerry Garcia, de leider, zanger en gitarist van The Grateful Dead, in Forest Knolls in Californië aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn lichaam wordt door een personeelslid gevonden in zijn kamer in de Serenity Knolls drugskliniek, waar hij een paar weken eerder is opgenomen om van zijn drugsverslaving af te komen. Jerome John Garcia is op 1 augustus 1942 in San Francisco geboren. Op 17-jarige leeftijd verlaat hij de middelbare school en heeft allerlei baantjes, van verkoper tot leraar. Op 20-jarige leeftijd gaat Jerry banjo spelen in een bluegrass groep die in 1965 de rock roll kant op gaat en de naam verandert in de Warlocks. Vanaf begin 1966 noemen zij zich The Grateful Dead. Jerry is 53 jaar geworden. Sugary is één van zijn songs. is geboren op 11 augustus 1946 in Versailles, Kentucky. Hij heeft tussen 1978 en 2004 een totaal van 32 hitsingles gescoord. Conley heeft 7 nummer 1 is gescoord, waaronder Lady Lay Down, Backside of 30, Common Man, I'm Only In For The Love and Got My Heart Set On You. Ever since the day I met you, I feel like I'm walking on air. And lately I'm convinced it's no coincidence. I've run into you everywhere. And though I've heard your love is taken, I gotta believe what's in your eyes. Would I be out of line if I suggested a time? And we get together one of these nights. Got my heart set on you. You're everything. wrong impression. I'm not the kind who rushes in. But baby, every time I see you, before I even leave you, I can hardly wait to see you again. Got my heart set on you. You're everything I ever wanted. Got my heart set on you. Can't be anything but love, baby. I'm. laten de sterren van toen achter ons worden weer actueel. Van John Anderson verscheen onlangs het album Goldmine. Louisiana Son of a Beast is daar ook op terug te vinden.